Die is met de trein naar Brussel gereisd. Zijn voorganger Sarkozy kwam altijd met het vliegtuig. Hollande stond voor het begin van de top uitgebreid journalisten te woord. Ook dat deed Sarkozy nooit. Hollande herhaalde tegenover de pers een pleidooi voor euro-obligaties waarmee de eurolanden gezamenlijk hun staatsschuld kunnen financieren. In Ter Apel is de ontruiming van het tentenkamp van asielzoekers zo goed als afgerond. Bijna alle tenten zijn afgebroken en de meeste asielzoekers zijn vertrokken of afgevoerd. De Somaliërs die nog in het kamp zaten zijn één voor één door de ME afgevoerd. De meeste Irakezen besloten vanochtend hun protest op te geven. Ze gingen in op een voorstel van minister Leers. Hij biedt de asielzoekers drie weken opvang in afwachting van een overleg dat hij heeft met een Iraakse minister. De GGD Zuid-Holland-West heeft de directeur op non-actief gesteld. met het dienst zijn financiële problemen. Vorig jaar is een verlies geleden van 2,5 miljoen euro. De verwachting is dat ook dit en volgend jaar flinke verliezen worden geleden. Om die te beperken wordt de bedrijfsvoering aangepast en komt er een stop. Voor de huidige werknemers van de GGD-afdeling verandert er niets. Ook de hulpverlening gaat gewoon door. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in de provincies Gelderland en Overijssel. Volgens de weerdienst worden er tot 8 uur vanavond zware onweersbuien verwacht. Doordat er plaatselijk in korte tijd veel neerslag gaan, kan vallen, kunnen de buien leiden tot overlast. Vooral in de achterhoeken en in Twente komen zware onweersbuien met hagel voor. Ook in de rest van het land komen stevige onweersbuien voor, maar deze zijn volgens het KNMI minder zwaar. Het weer morgen dan. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 25 tot 28 graden in het binnenland en ongeveer 22 graden aan zee. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. Het is bijna gedaan met de avondspits. Alleen rond Utrecht staan nog een paar lange files vanwege de onweersbuien. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort tussen Blaricum en Eembrugge 6 kilometer. Een ongeluk waarschijnlijk op de A4 Den Haag Amsterdam tussen de Schipholtunnel en Knoppen Nieuwe Meer 3 kilometer. Er zijn in ieder geval twee rijstroken dicht daar. Op de A10, de ring van Amsterdam, de A10 West voor de Continental nog steeds file, 5 kilometer. Op de A12 Den Haag-Arnhem tussen knap het Oude Rijn en Driebergen 10 kilometer, ook vanwege de regen.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 Oud en nieuw, dat weet u hè. Mei 1995, de Bellamy Brothers, geschreven door David Bellamy en het heet gewoon... My baby's got big hair. I see it blowing down from everywhere. You may not like the sun, but I don't. skirt that goes way too far. A tiny airstream at the trailer park. The smallest dog you've ever seen. Now when she's wearing them go-go boots, a tube top and dark She's so sexy and she's so That girl Brothers, eh, ongekend eh, hoe dat deze heren bezig zijn geweest. Wat voor oeuvre zij hebben uitgebracht aan eh, country music. En ze zijn nog steeds bezig. Ook hun zoons zijn tegenwoordig bezig met het uitbrengen van country music. Laat ik u later nog wel eens een keer horen. Kent u ze, die tekentjes op uw computer? Dat hekje, dat sterretje, dat kruisje? Dat is eigenlijk grof vertalen. Pound and a string about to break. Tail dragging, a little ragged, hanging by a thread that's starting to fray. Just in case there might be little ears around, I won't say it, I'll just spell it out. I feel like pound sign, question mark, star exclamation point. Don't give a blank and a whole lot of other choice words I can't say. The day I feel like pound sign, question mark, star, exclamation point. shower and shave. star exclamation Question mark, star, exclamation point, percentage sign, at symbol, backslash, squiggle thing, pound sign, question mark, star, exclamation point. Ja, en dan allemaal maar vroegen in het programma Country Track, hè? Dit is Mark Chestnut van de CD What a Way to Live, down in Tennessee. I talked to your sister last night on the telephone You know she always thought pretty well of me She said that the wedding went fine You were up in New York on your honeymoon Tonight I'm down in Tennessee I got that letter you wrote It tore me up but I don't have anyone to blame but me I had it all for a while But like everything else I messed it up Tonight I'm down deserve to be Without you, I just can't see Things ever looking up for me I'm so down until I see. I hope you're happy with him He's a lucky man he gives you that home and family I just want to say if by chance you were ever this way Look me up, I'll be down in Tennessee that I deserve to be Without you, I just can't see 1995 toen hij dit nummer uitbracht, die eh, Mark Chestnut, Down in Tennessee. En vorig jaar heeft hij weer een nieuwe cd uitgebracht, deze man. Gewoon weer onder zijn eigen naam. When I Get This Close To You. Dat is geschreven door Phil O'Donnell. Where's the man? get along It's like we've forgotten how We used to work it out Without trying to When I finally had enough You can sense me giving up I get this close to leaving I change my mind when I get this close to you I'm nearly out the door, gone for sure Nothing here worth staying for You turn it on and I can't turn loose When I get I change my mind when I get this close to you Where's the you in me That seldom ever disagree? Remember the us when every day was honeymoon When I'm at the point of packing It's like you can feel it happening You throw your arms around me and I can't move When I get this close to leaving I change my mind when I get this close to you I'm nearly out the door, gone for sure Nothing here worth staying for You turn it on and I can't turn loose When I get this close to leaving I change my mind I get this close to you get this close to leaving I change my mind when I get this close When I Get This Close To You, Mark Chestnut. En daar eh, sluit hij zich aan bij de rest van de country artiesten. Want tegenwoordig lijkt het wel of dat ze allemaal zo'n groot orkest achter zich moeten hebben. Met heel veel strijkers, heel veel blazers. Nou ja, ik zal u dat nog wel eens laten horen in dit programma. dit is dan weer ouderwets tussen aanhalingstekens. 1995, Shoot a Faster. In little dance hall just outside just what I faster, faster. mijn favoriete hoor, Leanne Womack, Never Say Never Again. Monty Holmes heeft het eh, geschreven en eh, ja, het is allemaal uitgebracht in 1997 eh, op het Decca record label. Monty Holmes schreef het, zoals ik al zei, samen met Bobby Isham. En dit is dan die man met die echte country stem. Carry Your Love With Me, zo heet de cd die George Strait uitbracht. One night at a time. not yours and baby you're not mine We've got something and it sure is fine Let's take our love one night at a time There's one thing that we both agree I like you and baby you like me Let's take our love one night at a time zo'n beetje ja, die mix van country en country swing, country pop. Dat is die eh, George Strait wel gegeven. Susie Bach is jaren geleden hier in, eh, in Nederland geweest. Heb haar hier mogen ontmoeten. En zij stond daar eh, op het podium. En op een gegeven moment, toen zong ze een liedje alleen. Alleen, die band die moest dan weer invallen. En ja, op een gegeven moment toen stond ze daar helemaal moederziel alleen op het podium. En toen zei ze van, waar is mijn band? Ik heb ze nodig nu. Nou, dat heeft ze op dit nummer niet nodig hoor. She Said He Heard. Door haar zelf geschreven. They sat at the table, polite conversation, avoiding the issue at hand. Then he made the coffee, and she did the dishes, and sat down at the table again. She waited a moment, hoping he would speak first, though it never had happened before. expecting the worst till she couldn't wait de ik zat ik eh, even naar tv te kijken en eh, naar mijn, nou ja, toch wel favoriete programma CSI New York. En toen dacht ik ineens van, wat hoor ik daar nou voorbij komen?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 never zo heette de cd die uitkwam in 1997 van de Kentucky Headhunters. Singing the Blues, een eh, oud bekend nummer wat eh, hun opnieuw hebben uitgebracht. En dit is dan weer zo'n prachtige ballad. David Mestron, hij schreef het voor Marty Rayburn, Daddy Phone. Your mama's got you with her married to another man It makes it hard to see you But I try the best I can You say you really like him He's been good to you That's okay with me If that's what's best for you Now way down deep I'm sure you know miss you every day. I wish I could be with you. I think I found a way. I bought this special phone just for me and you. So keep it close. and. tell me you're still my very own. You won't forget your daddy. phone ah, liedje hè? Maar ik heb er nog zo eentje in de cd-speler liggen hoor. Maar dan van Gretchen Wilson. Ik heb het u al vaker laten horen, maar het is zo ontzettend mooi geschreven hè. Er is de radio-edit van en de album-edit. Ik heb gekozen voor de albumversion deze keer. Got Your Country Right Here, zo heet deze cd. If I had it my way This would be the first time that I made love And I would be the first girl that your hands touched But we've both done our share of living been too big on looking back I don't care if I'm your first i found you Cause I know your heart has so much more than Anyone has touched before And nothing matters more to me than liedje mooi geschreven, mooie tekst en uh, ook heel mooi ingezongen door uh, deze Gretchen Wilson. Het lijkt heel rustig te beginnen. U dacht natuurlijk van, hé, daar komt weer zo'n bellet aan. Maar nee hoor. Missing You Already, Jeremy Grady. Here we are lying in the silence. I hear you breathing like a ticking clock. Another trip, you need me on the west coast. coast, LAX, ready or not. But I'm missing you already. You're still right here in my arms. Don't know how I'm gonna walk away when all I wanna do is stay holding you, touching you, kissing you. But here I go. we dan toch zo lekker op tempo bezig zijn. Loosen up my strings. Nothing but the taillights. Dit is Clean Black. got Loosen Up My Swing. En eh, een aantal jaren geleden, 1995, toen kwam er een cd uit. Come Together, America Salutes the Beatles. En eh, daar stonden allemaal nummers op van de Beatles. Daarom zo uit de jaren 60, want toen waren de Beatles echt heel erg bekend. Maar er waren verschillende country artiesten gevraagd om daaraan mee te werken. En natuurlijk konden die geen nee zeggen, tenminste. Ze wilden geen nee zeggen. Delbert McClinton, Come Together. Ja, een goede avond eh, geachte luisteraars. Mijn naam is Pieter Joustra. En wij onderbreken dit eh, muziekprogramma omdat wij overgaan naar de raadsvergadering die exact om 8 uur begint. De techniek is in handen van Peter van der Beek. Dag Peter. Pascal. maar <laughs> even kijken of, of, je of het is Patrick, of het is Pascal, het is de warmte. Het is ja. Maar Pascal die dient de toetsen en eh, de schuiven. En Pascal, ik ben blij dat je er bent. Ik denk dat het niet zo'n lange vergadering wordt want het zal ook wel warm worden in die raadzaal. Waarschijnlijk wel, ja. Toch zijn er een paar leuke punten vanavond eh, die in het debat aan de orde komen. Zoals bijvoorbeeld de uitgangspunten van het afvalstoffenbeleidsplan. Dat was tevoren uh, eh, twee weken geleden ook al aan de orde. Ja, en toen kwamen er een heleboel discussies van eh, grof huisvuil. Nou, dat is verder uitgewerkt door de wethouder. Dat ligt nu ter tafel. En gisteren is er al over gesproken. Ik heb begrepen dat OPZ er nog veel problemen mee heeft, want die wil dat ook puin wordt afgevoerd. Ja, en dat is nooit, eh, nooit geweest, puin. Dus dat zou een nieuw item moeten zijn. En ik denk dat een heleboel bouwbedrijven daar heel blij mee zullen zijn als ze hier dat puin kunnen droppen. Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk niet dat dat doorgaat, maar we wachten de discussie af. Daarna krijgen we het raadsvoorstel over de jaarrekening van Paswerk over 2011. Kost een heleboel geld, maar je kan er heel weinig aan doen. Je moet gewoon betalen. Eh, vervolgens gaan we praten over de veiligheidsregio Kennemerland en het regionaal risicoprofiel voor Kennemerland. Nou, dat is een, een hele uitgebreid woord, maar in feite hebben ze vijf grote risico's eh, genoemd, zoals een vliegtuig wat neerstort in en om bij, eh, om bij Schiphol, maar dat zou zelfs hier in zee kunnen zijn. En wat moet je dan doen en wat moet je niet doen? Tot het uitbreken van een besmettelijke ziekte, zo wordt dat ook genoemd. Het gekke is, een brand in de duinen staat er niet bij. Nee. En dat nou, is, we zien het al rondom eh, in Schorl hadden we vorig jaar een brand dat een, hele wijk ontruimd moest worden. Vreemd staat dat er niet bij. Eh, en, en er staat ook bij dat bijvoorbeeld er paniek kan uitbreken door het circuit en dat iedereen in één keer weg wil. Wat gebeurt er dan? Nou, daar wordt uitgebreid over gepraat vanavond. En tenslotte wordt ook in het jaarverslag 2011 van de veiligheidsregio Kennemerland besproken. Ook dat, ja, je mag er een heel hoop zeggen, maar het wordt gewoon aangenomen, want dat moet je in de regio betalen. Ja. Opvallend is wel dat gisteren is gepraat over de ladderwagen. Dat zou pas in 2015 besloten worden of die weggaat of niet. Gisteravond kwam die ter tafel. En er is nu een extra mededeling aan de raad met een voorzettekst gemaakt. En die tekst die is, ja daar kan je alle kanten mee op. Ja. wij, eh, wij zouden eigenlijk willen voorstellen aan de risicoprofiel of regionaal veiligheidsregio Kennemerland dat ze die ladderwagen eigenlijk toch wel moeten hebben. Omdat, omdat, omdat, omdat. Ja. Maar dat kunnen ze gewoon naast zich neerleggen. Dus ja, een, een zwakke tekst moet ik zeggen. We zijn benieuwd wat dat vanavond gaat worden. We gaan afwachten. Pascal, we gaan eh, eh, even muziek en dan gaan we over naar de gemeenteraad. Gaan we doen. Oké.